Goedemiddag, ik ben City en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie weet nog steeds niet zeker wie de man is die gisteren vijf mensen neerstak in Amsterdam. De man had meerdere documenten bij zich, waardoor de politie wel een vermoeden heeft wie het is. Maar zeker weten doen ze het nog niet, zegt burgemeester Halsema. Eh, zolang wij die duidelijkheid niet hebben, weten wij ook weinig over het motief. En dat betekent dat wij weinig informatie met u kunnen delen. Eh, weet dat de politie ongelooflijk hard werkt, geeft hier alle prioriteit aan om het zo snel mogelijk te achterhalen en u dan ook de juiste informatie te kunnen geven. De slachtoffers zijn een Nederlandse vrouw van 19, twee zestigers uit de VS... een 73-jarige vrouw uit België en een man van 26 uit Polen. Die laatste is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Asielminister Faber is boos. Ze wil heel graag de spreidingswet afschaffen. Dat is een wet die gemeenten verplicht om asielzoekers op te vangen. Volgens de Telegraaf heeft minister Faber haar huiswerk niet goed gedaan. Maar waar dat beeld volgens Faber vandaan komt? Geen idee. Ik kom als eerste altijd op het appartement. Het departement. Ik ga als laatste weg. Dus ze kunnen niet zeggen dat ik niks doe. Ik lees allemaal stukken, dus ik, ik begrijp het niet. Het plan van Faber om de spreidingswet in te trekken... staat ook niet op de agenda van de wekelijkse vergadering van alle ministers. Medewerkers van de apotheken gaan meer verdienen. Ze krijgen er tot eind volgend jaar 20% bij. En daarna moet er nog een verhoging bovenop komen... hebben de vakbonden en de apotheken met elkaar afgesproken. Ze waren het lang niet met elkaar eens. Apotheekmedewerkers gingen in januari ook twee dagen staken omdat ze meer loon wilden. En Kane stopt ermee. Na de comeback van vorig jaar houden zanger Dinant Woesthoff en gitarist Dennis van Leeuwen er nu definitief mee op. Maakten ze vanochtend bekend bij onze buren van NPO Radio 2. We wisten al dat het moment ergens zou komen. We zijn ontzettend dankbaar dat we dit allemaal mogen meemaken, weet je. En, en het is ook ontzettend fijn om het op je eigen terms ook te kunnen zeggen. En dan doen we het licht uit. En dan is 18 oktober. Dan geeft Kane een allerlaatste show in Ahoy Rotterdam. Het weer. In het oosten is het nog even zonnig bij maximaal 16 graden. In de rest van het land is het al bewolkt en ook iets koeler. Vanavond valt er dan wat regen. Morgen is een afwisselende dag. Zon, af en toe wolken en een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nu één file op de A10.